Michel Koenen met het NOS-journaal. Extreme regenval, zoals bij de overstromingen in Limburg, Duitsland en België vorige maand... komt vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook de hoeveelheid neerslag bij dit soort hevige regenval is toegenomen, tot wel 19 procent. Dat blijkt allemaal uit nieuw internationaal onderzoek... waar ook Nederlandse onderzoekers aan mee hebben gedaan. Ze vergeleken de situatie nu met halverwege de 19e eeuw... vlak voordat de uitstoot van broeikasgassen begon... De wetenschappers concluderen dat de kans op extreem weer met een factor tussen 1, 2 en 9 is toegenomen. Eerder werden de extreme hitte in Canada en de bosbranden in Australië ook al gelinkt aan klimaatverandering. Afgelopen dag zijn er twee Nederlandse evacuatievluchten uit Kabul vertrokken. Daarmee komt het totaal aantal vluchten op 11. Aan boord van de twee vliegtuigen zijn 236 passagiers. Of iedereen op tijd uit Afghanistan kan worden geëvacueerd blijft onduidelijk. Op het vliegveld van Kabul is het nog altijd erg onrustig. Ook legerplaats Harskamp in Ede wordt door Defensie beschikbaar gesteld als noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. De locatie in Zoutkamp in Groningen is al vol. In de tweede opvang, het Wallaard Sacré kamp in Huis ter Heide, zijn inmiddels de eerste 100 evacuees aangekomen. En tientallen landen, waaronder alle 30 NAVO-lidstaten... hebben benadrukt dat ze de Russische annexatie van de Krim nooit zullen erkennen. Dat gebeurde op een conferentie in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. zeven jaar na de annexatie wil Oekraïne de druk op Rusland opvoeren... En de inlijving werd wereldwijd veroordeeld. Rusland kreeg te maken met westerse sancties... maar omdat het Kremlin de rebellen in het oosten van Oekraïne steunt. Maar het ziet er niet naar uit dat Rusland bereid is de Krim ooit weer terug te geven.